Als het sneeuwt of au, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven Giros met paprika 500 gram voor maar 3,59.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 Meer dan de helft van de 40 slachtoffers is nu geïdentificeerd. Het zijn vooral Zwitsers en Italianen. De mensen die het café runden worden verdacht van nalatigheid. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek naar ze begonnen. Net als gisteren rijden er ook vandaag minder treinen. ProRail waarschuwt dat wissels op sommige stukken zijn vastgelopen door de sneeuw. In Brabant rijden veel streekbussen niet. En wie op vliegvakantie gaat, heeft ook last van het winterse weer. Op Schiphol zijn vandaag meer dan 400 vluchten geschrapt. Na een klopjacht is een man opgepakt die gezocht werd voor de mishandeling van een vrouw in een Gelders dorpje langs de Maas, Appeltern. De auto waarmee hij was gevlucht crashte gisteravond. Daarna rende hij weg. De politie hoorde dat de man een pistool bij zich kon hebben, maar dat bleek niet zo te zijn. En in Kenia is het slecht afgelopen voor vier mannen die aan het vissen waren bij een meer. Ze werden het water ingesleurd door een groep agressieve nijlpaarden... en overleden aan hun verwondingen of verdronken. Tien anderen wisten op tijd naar de kant te zwemmen. De vissers waren op pad om hun gezinnen te eten te geven. Het weer van Weer Online. Het is een komen en gaan van sneeuwbuien. Eerst vooral in het midden en zuiden, daarna in het midden en noorden. Vanwege de gladheid geldt code geel. Het wordt maximaal zo'n 2 graden. En dit was het nieuws op Slam.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 Know where we're headed in the end. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars as they fly over you and I paradise. Running wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive in paradise. I'm chasing paradise something in I'm chasing paradise with you. stars with you. Nieuw. New music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Thomas Gray. Rumors. Afrojack and Amel, Rivers. Slam. Feelings change over time. I know I will be fine, but just hurts.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 I wanna say the words, but but they just won't come out. Now my a new spot taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan line, slow rise rooftop now golden now all the time. It's the midnight sun kiss, under the on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, and it the sand, yeah. your heart out is my favorite part now. 18 plus Ja. Echt serieus? zo, oh. oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode winnaar?